Twee uur. Frits Hemelkamp met het R. In India zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen... na het drinken van vergiftigde alcohol. 50 anderen werden ziek. Volgens lokale autoriteiten dronken de slachtoffers een drankje met methylalcohol... een chemische stof die het centrale zenuwstelsel aanvalt. De politie heeft de eigenaar van de brouwerij opgepakt. In India komt het regelmatig voor dat er doden vallen door het drinken van illegaal gebrouwen alcohol... Eerder deze maand kwamen nog 79 mensen om bij twee incidenten in het noorden van het land. Botswana overweegt de jacht op olifanten weer toe te staan. Volgens de regering is de populatie van 130.000 dieren te groot geworden en niet meer te beheersen. Het Wereld Natuurfonds is fel tegen het afschieten. Volgens de organisatie zijn er genoeg alternatieven en weet de regering dat ook. In Botswana leeft de grootste populatie olifanten van heel Afrika. President Bashir van Sudan heeft de noodtoestand uitgeroepen. In een rechtstreekse televisietoespraak kondigde hij aan... de regering van het land en de deelstaten te ontbinden. De 75-jarige Bashir is al 30 jaar aan de macht in Sudan... maar ligt zwaar onder vuur. Inwoners van het land protesteren al maanden tegen prijsstijgingen... en het gebrek aan geld in het land. Ook vandaag greep de politie weer in bij protesten. Zanger R. Kelly wordt aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik... Volgens persbureau Reuters gaat het daarbij om meisjes tussen de 13 en de 16 jaar oud. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 1998 en 2010. De zanger kan daarvoor een gevangenisstraf krijgen van 3 tot 7 jaar. Geruchten over het vermeende misbruik zijn er al jaren. Er staan een aantal Europese optredens van de zanger gepland, waaronder in Amsterdam. Of die nog doorgaan is niet bekend. Het weer, vannacht temperaturen van iets boven de 0 tot 3 graden. Lokaal mogelijk mist. Morgen eerst sluierbewolking die vooral in het noordoosten kan blijven hangen.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 me. all you want is het ritme van de winter. nothing and I feel bottled. I don't take the shit, but you do. So I gotta improve. slipping through the cracks of your cold embrace. So slow the gal and just across the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. just will you memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Watch my memory clean. Watch my memory clean. I would rather forget.